Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De oproep van PVV Wilders om geen geld meer over te maken naar Griekenland is economische onzin en gevaarlijk. Dat zei president Wellink van de Nederlandse Bank in het tv-programma Knevel en Van den Brink. Hij reageerde op de PVV-voorman die heeft gezegd dat Griekenland vanwege de financiële problemen uit de euro moet stappen. De bankpresident betitelde Wilders als een valse profeet op economisch terrein. Volgens Wellink zijn in Europa alle economieën, financiële instellingen en markten met elkaar vervlochten. Als je Griekenland niet meer helpt is dat niet goed voor de Grieken, maar ook niet goed voor ons, zei hij. In een reactie noemt Wilders het commentaar van Wellink naïef, pure bankmakerij en een bankpresident onwaardig. Griekenland voldoet niet aan de verplichtingen, we blijven er miljarden in pompen en ze hebben de boel belazerd. Dat is de waarheid en daar is dus niets profetisch aan, aldus Wilders. Er is geen bewijs dat Pakistanse regeringsleiders wisten dat Osama Bin Laden zich schuilhield in hun land. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd. Al-Qaeda-leider werd begin deze maand door Amerikaanse commando's in de Pakistanse stad Abbottabad gedood. Washington zei toen dat Pakistan geweten moet hebben dat Bin Laden daar zat. De Pakistanen ontkenden en veroordeelden de actie van de Amerikanen. Nu zegt Gates dat er wel vermoedens zijn, maar geen echte bewijzen dat sommigen in Pakistan ervan wisten. Het ministerie van Defensie krijgt mogelijk te maken met extra bezuinigingen. De komende jaren wordt er al een miljard op de uitgaven bespaard, wat leidt tot duizenden gedwongen ontslagen. Het is niet uitgesloten dat minister Hille nog meer moet bezuinigen. Dat komt door een tegenvaller van ruim 2 miljard in de gezondheidszorg. Voor die tegenvaller moeten andere ministeries opdraaien een vergadering met de Tweede Kamer wil de Hille niet meer kwijt dan dat het kabinetsbesluit hierover pas op Prinsjesdag naar buiten komt.